Katrien Straatman met het NOS-journaal. activist Willem Engel heeft op Twitter de adresgegevens van D66-leider Kaag verspreid. Kaag gaat aangifte doen tegen hem, zegt een woordvoerder van haar partij. Eerder deze week liep ook al een man met een fakkel rond voor de deur van Kaag. Hij is opgepakt en de politie deed aangifte. De verdachte die op de A2 werd aangehouden in de buurt van John van den Heuvel is weer vrij. Volgens het Openbaar Ministerie was de verdachte situatie toeval... Donderdag sloot de politie de A2 bij Breukelen helemaal af... omdat het erop leek dat Van den Heuvel gevaar liep. Misdaadjournalist John van den Heuvel wordt al jaren ernstig bedreigd. Bij een steekincident in Middelburg is een jongen van 15 zwaar gewond geraakt. De politie weet nog niet wat er is gebeurd. Het buurtonderzoek en het sporenonderzoek lopen nog. De zwaargewonde jongen ligt in het ziekenhuis. Het RIVM meldt ruim 32.500 nieuwe coronabesmettingen. En dat zijn er 4500 meer dan gisteren, maar toen waren de cijfers niet compleet door een storing. Het aantal covid-patiënten in het ziekenhuis is opnieuw gedaald. Het zijn er nu 1479 en dat zijn er 11 minder dan gisteren. Lars van der Haar is Nederlands kampioen veldrijden geworden. De 30-jarige renner reed op het parcours en Rukven bijna de gehele wedstrijd alleen op kop. De afgelopen zes jaar won Mathieu van der Poel het NK... maar door een blessure kon hij vandaag niet in actie komen. Bij de vrouwen werd Marianne Vos kampioen. Het was haar zevende nationale titel. Het NK zou eigenlijk in Zaltbommel gehouden worden... maar die wilde dat niet meer doen vanwege corona. En daarna nam Rukven de organisatie over. Het weer dan nog tot besluit. Vanavond en vannacht kan er langs de westkust nog een enkel buitje vallen. Verder blijft het op de meeste plaatsen droog met hier en daar ook wat mist of nevel. In het binnenland kan het afkoelen tot het vriespunt. Morgen begint overwegend grijs, maar later breekt de zon af en toe door en het wordt dan een graad of zes. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB.